Van de Vries met het NOS Journaal. Het demissionaire kabinet roept de Israëlische ambassadeur op het matje... vanwege de situatie in de Gazastrook. Ook krijgen twee Israëlische ministers een inreisverbod. Dat schrijft demissionair minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken... in een brief aan de Tweede Kamer. In Europees verband wil Nederland dat het handelsgedeelte... van het associatieverdrag met Israël wordt opgeschort kabinet vindt dat Israël te weinig doet om inwoners in Gaza te voorzien van voldoende hulp. Veldkamp noemt dat onverdraaglijk en onverdedigbaar. De Israëlische president Herzog zei afgelopen dag dat het een enorme fout zou zijn als er maatregelen tegen Israël worden genomen. Hij stelt dat Israël zich voortdurend inspant om de humanitaire hulp aan Gaza te verbeteren. Israël liet gisteren en vandaag wel humanitaire hulp toe tot Gaza. Maar volgens internationale organisaties is dat lang niet genoeg om de honger in Gaza te bestrijden. In een uitgaansgelegenheid in het oosten van Ecuador... hebben gewapende mannen 17 mensen doodgeschoten. Zeker 11 anderen raakten gewond. De daders openden het vuur vanaf twee pick-up trucks. De politie meldt dat ze op iedereen schoten met pistolen en geweren. In de oostelijke regio in Ecuador strijden bendes over de controle over belangrijke drugsmokkelroutes. Volgens officiële cijfers gaat twee derde van de wereldwijde cocaïneproductie via Ecuador. Dat schrijft de BBC. Station Den Haag Centraal is aan het eind van de avond deels ontruimd vanwege een brand. Dat zegt de politie. De brand brak iets voor 11 uit in een scootmobiel die voor de ingang geparkeerd stond. Het voertuig is volledig uitgebrand. Meerdere ramen van station Den Haag Centraal zijn gesneuveld. Het weer, vannacht opklaringen, maar in het noorden en zuiden kan er een bui vallen.